week ontvoerd in de Sinaï-woestijn, niet ver van de grens met de Gazastrook. De militairen zijn ergens midden in de woestijn vrijgelaten. Ze worden nu naar de Egyptische hoofdstad Cairo gebracht. Worst, ham, paté en andere vleesproducten worden minder zout. Dat spreken supermarkten en de vleessector binnenkort af. Het zoutgehalte gaat met 10% omlaag. Ook het gehalte verzadigde vetten daalt met 5%. De overeenkomst is een gevolg van de druk van de overheid om het zoutgehalte in voedsel omlaag te krijgen. Anderhalf jaar geleden werd al afgesproken om minder zout te stoppen in blikgroenten. En onlangs kwam er een wettelijke bepaling dat er minder zout mag zitten in brood. Te veel zout kan leiden tot een hoge bloeddruk. Het weer nog, vandaag bewolkt en er valt een enkele bui. Het wordt 12 graden en er staat een stevige noordwestenwind. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad, langs de files op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Eemnes en Bunschoten 6 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 tussen Hoevelaak en Eembrugge 4.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 Actis, de belangenorganisatie voor zorgondernemers, is bang voor massa-ontslag van thuishulpen. Gevreesd wordt dat ondernemers het voorbeeld zullen volgen van censieren in de Achterhoek. Dat bedrijf heeft ontslag aangevraagd voor alle 800 thuishulpen. Aanleiding zijn de bezuinigingen op de zorg. Artsen die verkeerde ledematen amputeren of het verkeerde oog opereren... krijgen sneller te maken met de inspectie voor de gezondheidszorg. Die gaat meteen onderzoeken of een tuchtklacht mogelijk is. Dat zegt de nieuwe topvrouw van de IGZ in Trouw. Directeur-generaal Van Diemen wil met de strengere regels... het aantal zogeheten links-rechtsfouten verminderen. Ook wil ze dat de inspectie niet afwacht tot het onderzoek van het betreffende ziekenhuis klaar is. Vier van de zeven studenten die vorige week gewond raakten tijdens een oefening bij Defensie liggen nog steeds in het ziekenhuis. Ze vielen van een gebouw vier meter naar beneden. Wel zijn alle leerlingen inmiddels van de intensive care af. Het Arnhemse ROC Rijn IJssel wil niets zeggen over de verwondingen van de studenten. Een woordvoerder zegt alleen dat het er voor iedereen goed uitziet. De studenten volgen een opleiding tot beveiliger of gevangenbewaarder. Tijdens de oefening werden ze in een hoek gedreven, maar daar brak een reling af. Worst, ham, pâté en andere vleesproducten worden minder zout.